Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de Russische aanvallen op Oekraïne van gisternacht is opgelopen naar 25. Eerder zeiden Oekraïnse autoriteiten dat er zeker 19 mensen waren omgekomen. In de stad Oman, op zo'n 500 kilometer van de frontlinie... werd een flatgebouw van negen verdiepingen geraakt. Het waren de eerste grote Russische luchtaanvallen in bijna twee maanden tijd in Oekraïne. Huisartsen die een praktijk willen starten of er een willen overnemen... vinden dat ze financiële steun moeten krijgen. Jonge dokters zeggen tegen Nieuwsuur dat de maatregel kan helpen... om het huisartsentekort tegen te gaan. In de grote steden en veel dorpen zitten duizenden mensen zonder huisarts... omdat jonge artsen liever geen vaste praktijk openen. Ze vinden het te ingewikkeld en er komen veel kosten bij kijken... Ook minister Kuipers denkt dat een subsidie hen kan helpen... maar zegt dat zorgverzekeraars hier geld voor vrij moeten maken. De Nederlandse filmproducent Cilia van Dijk is overleden. Ze won tijdens haar carrière onder meer een Oscar voor de beste korte animatiefilm... als producent van Anna en Bella. Daarnaast richtte ze een distributiebedrijf op voor Nederlandse animatiefilms... die de voorloper was van het Nederlands Instituut voor Animatiefilm. Van Dijk overleed deze week na een kort ziekbed. Ze was 81 jaar. Het album 21 van Adele heeft in, Nederland, in een Nederlandse hitlijst een nieuw record gebroken. Het album dat in 2011 uitkwam staat als eerste ooit 500 weken in de Nederlandse albumtop 100. Een wekelijkse hitlijst met de best verkochte muziekalbums in Nederland.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 myself stuck onto you Yeah, yeah It's now or never Yeah, our future endeavors Plan out these trips and honeymoon Oh, I know You've got other guys that you call I'm not the only one involved But that's not an issue at all choose a hard or soft and goes, and van Zandvoort, op 106.9 CFM. Soul. Maar volgens haar, volgens haar Moet ik echt even gaan minderen goed geleefd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 被。